Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Europese beurzen staan opnieuw in de min. Voor de tweede achtereenvolgende dag staan de beurzen in het teken van de angst dat de Italiaanse staatsschuld onbetaalbaar wordt. Maar na berichten uit Italië over bezuinigingen trokken de koersen weer wat aan. De angst dat de schuldencrisis in Italië escaleert lijkt wat weg te ebben. De AEX-index in Amsterdam staat nu zo'n 1,5% lager dan gisteren. Het Italiaanse parlement zou nog deze week kunnen stemmen over de omvangrijke bezuinigingsplannen van de regering... Volgens Italiaanse media heeft de voorzitter van de Senaat dat gezegd. Eigenlijk zouden de bezuinigingen pas volgende maand worden besproken. De regering van premier Berlusconi wil ruim 40 miljard euro bezuinigen. Dat moet toeleiden leiden dat het Italiaanse begrotingstekort in 2014 is weggewerkt. Syrië heeft een medewerker van NRC Handelsblad het land uitgezet. De man, Maarten Zegers, schreef sinds een paar maanden vanuit de hoofdstad Damascus verhalen over de onrust in Syrië... Volgens de NRC werd Segers urenlang in een kelder vastgehouden en is hij daarna op een vliegtuig naar Turkije gezet. In het Zwitserse kanton Wallis is een Nederlandse alpiniste om het leven gekomen. De vrouw van 28 was samen met drie andere Nederlanders bezig aan een afdaling toen ze haar evenwicht verloor, viel en dodelijk gewond raakte. Een van de andere klimmers die probeerde haar op te vangen werd 200 meter meegesleurd. Hij ligt in het ziekenhuis. De directie van de Tour de France heeft, onmiddellijk, heeft met onmiddellijke ingang nieuwe regels uitgevaardigd aan de chauffeurs in de Tour. Er mogen nog maar hooguit acht auto's of motoren achter een kopgroep rijden en ze moeten op twee minuten achter het peloton blijven. Zondag werden bij een inhaalmanoeuvre de Spanjaard Fletcha en de Nederlander Hogerland door een auto aangereden. Het weer vanavond trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land. Plaatselijk kan veel regen vallen. Morgen wisselvallig met veel bewolking en af en toe regen. Het is dan fris met maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Sohoka van de ANWB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles. Die vinden onder meer plaats op de A7 Groningen-Herenveen.